7 uur. Is Lot Thomassen met het NOS-journaal. In China is een vierde persoon overleden bij wie het coronavirus was vastgesteld. Het is een man van 89 die in een ziekenhuis lag in Wuhan... waar het virus in december voor het eerst opdook. Tot nu toe is de longziekte bij 217 mensen vastgesteld. Gisteren maakten de Chinese autoriteiten bekend dat het coronavirus overdraagbaar is van mens tot mens... Naast China is het virus ook in Thailand, Zuid-Korea en Japan aangetroffen. Morgen komt de Wereldgezondheidsorganisatie bijeen voor een spoedoverleg over het coronavirus. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor ruim 260 miljoen euro aan spullen en kapitaal afgepakt van criminelen. Dat is bijna 90 miljoen meer dan in 2018. Justitie nam onder meer veel contant geld, auto's, huizen, boten en designerartikelen in beslag. Het OM gebruikt het afpakken van kapitaal van criminelen steeds vaker als middel om de georganiseerde misdaad te hinderen. Uit stralingsmetingen bij 5G-proefopstellingen blijkt dat er geen reden is tot zorg. Dat stellen het agentschap Telecom en het RIVM in een rapport. De straling bij de proefopstellingen zit volgens de onderzoekers onder de Europese limieten. Dit jaar willen T-Mobile en KPN hun 5G-netwerk activeren. Omdat het aantal 5G-gebruikers daarna zal groeien... is het belangrijk om de straling te blijven meten, staat in het rapport. Tennister Arantja Rus is door naar de tweede ronde van de Australian Open. Rus is de nummer 93 van de wereld en versloeg de Poolse Magdalinet die 50 plaatsen hoger staat. Rus begon zwak, maar knokte zich terug... en de tweede en derde set eindigden in 6-3 en 6-4. De laatste keer dat Rus succes had op een Grand Slam toernooi was in 2012. Toen haalden ze de derde ronde van Wimbledon. Het weer. In een groot deel van het land geldt code geel vanwege dichte mist. In de loop van de ochtend lost die mist op. Verder blijft het droog bij een graad of 6. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A7, den oever richting Zaanstad. Bij Purmeren Noord 6 kilometer, vertraging ongeveer 10 minuten.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 hold me, hold me, hold on to me, hold on to me. hold me, hold me, hold on to me, hold on to me, hold on to me, hold on to me. Zandvoort. confused. Yet I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose. And I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. given me and roll.